Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Outbreak Management Team komt vandaag voor het eerst in ruime maand weer bijeen. De deskundigen overleggen of het zinvol is om op meer plekken mondkapjes te dragen. Dat gebeurt op aandringen van Kamerleden en enkele burgemeesters. Een ander onderwerp is het testen van reizigers uit risicogebieden, ook als ze geen klachten hebben. Als dat standaard gebeurt, kan de quarantaineperiode mogelijk worden ingekort. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de laatste week aan het stijgen. Vanmiddag komt het RIVM met de nieuwe weekcijfers. In de Belgische provincie Antwerpen worden de coronaregels opnieuw aangescherpt vanwege het stijgende aantal besmettingen. Inwoners moeten s'nachts thuis zijn, behalve als ze bijvoorbeeld moeten werken of naar het ziekenhuis moeten. Mondkapjes worden overal in de openbare ruimte verplicht. Tot nu toe gold dat alleen op drukke plekken. Individuele contactsporten zijn verboden. Teamsporten mogen alleen nog voor minderjarigen. De maatregelen in de provincie Antwerpen gelden in ieder geval voor vier weken het IJsselmeer is de afgelopen avond een lichaam gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de zeiler die donderdag overboord was geslagen. Omstanders zagen het lichaam bij de sluis aan de Friese kant van de afsluitdijk. De politie onderzoekt nog of het inderdaad gaat om de vermiste man. Steeds meer ouderen komen om het leven bij een fietsongeluk. De afgelopen 20 jaar is het aantal 70-plussers dat op deze manier overleed... toegenomen met 68 procent, meldt het CBS. Dat komt doordat er steeds meer 70-plussers zijn... maar ook doordat ze steeds meer fietsen, mede dankzij de e-bike. Van alle fietsdoden is meer dan de helft 70 jaar of ouder. Onder alle andere leeftijdsgroepen nam het aantal fietsdoden de afgelopen 20 jaar juist af. Onder jongeren zelfs met 64 procent. Het weer. Af en toe zon, maar vooral in het oosten en noorden kan een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Vanaf donderdag veel zon en temperaturen die oplopen naar lokaal tropische waarden.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 me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat vergeten Ik wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van Brown Cisco.